Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Deel is een oud-militair die ook in Irak heeft gediend. De 26-jarige Esteban Santiago werd opgepakt nadat hij op de luchthaven in Florida vijf mensen had doodgeschoten en acht mensen had verwond. Hij opende plotseling het vuur in de bagagehal. Over zijn motief is nog niets bekend, wel heeft zijn broer gezegd dat hij onder psychologische behandeling stond. Santiago diende in 2010 een jaar lang in Irak. Een half jaar geleden werd hij door het leger ontslagen omdat hij onvoldoende zou presteren. In het hele land geldt code oranje omdat er vannacht sneeuw en later ijzel wordt verwacht. In het westen is het al gaan sneeuwen. Volgens Rijkswaterstaat is de kans op gladheid erg groot. Wie niet per se de weg op hoeft kan beter binnenblijven. NS en ProRail laten vannacht lege treinen rijden om te voorkomen dat de ijzel vast gaat zitten op de rails. De advocaat van drie Haagse rappers die vastzitten in Suriname heeft de rechter gevraagd twee van hen vrij te laten. Volgens de advocaat is er geen bewijs dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan seks met een minderjarig meisje. Alleen het derde bandlid dat vastzit heeft dat toegegeven. Hij zegt dat hij niet wist dat ze pas 15 was. De moeder van het meisje heeft de aangifte intussen ingetrokken. Ze is geschrokken van alle commotie. De rechter moet maandag reageren op het verzoek om de leden van rapgroep SFB vrij te laten. Bij een brand in een varkenstal in Nijmegen zijn zeker 3000 dieren omgekomen. De brandweer rukte met groot materieel uit, maar kon niet voorkomen dat veel varkens om het leven kwamen. Er staan nog meer stallen met varkens op het terrein, die zijn gespaard gebleven. Over de oorzaak van de brand in Nijmegen is nog niets duidelijk. Het weer. De komende uren komt er vanuit het westen een zone met winterse neerslag over het land.